Ik heb gewoon zo ongelooflijk veel gemist van alles. Want er waren zoveel mensen. Rotterdam kan nog wel even doorfeesten. Ook nu de koning klaar is met zijn rondje. Bij de Markthal staan zo'n 10.000 mensen. Het is er helemaal vol, zegt de gemeente. En op het podium daar zijn vanmiddag nog optredens van Broederliefde, de Hermes House Band en Lee Towers. Heb jij vannacht doorgehaald op een feestje? In Alkmaar haalde Ali ook een nachtje door. Niet om te feesten, maar om heel veel tompoesen te bakken. Onze verslaggever Jasper Leegwater was bij haar bakkerij. Hoeveel oranje tompoezen hebben jullie gebakken vannacht? 12.500. 12.500. Ja, je zal ze op moeten eten. Ja, hè? Maar, oh ja maar hoe eet je zo'n tompoes nou zonder dat alles eronder zit? Deze bakker legt het voor eens en altijd uit. Je legt het dan op ze zijen. en dan snij je hem gewoon simpel in. Kleine stukjes. Dat is het. Het is heel makkelijk. Ja, dan heb je dus de onderkant, de vulling en de bovenkant in één hap. Eet smakelijk. In Rotterdam zijn twee jongens van 14 en 15 op heterdaad betrapt... toen ze waarschijnlijk een brandbom wilden plaatsen bij een portiek. Getuigen hoorden gerommel bij het pand en belden de politie. Die pakte de jongens op nog voordat ze het in konden laten ontploffen is al langer onrustig in Rotterdam met explosies en schietpartijen. De burgemeester denkt dat het met drugshandel te maken heeft. En Transavia gaat vandaag heeft vandaag 14 vluchten geschrapt van en naar Eindhoven Airport. Het gaat om bestemmingen als Kopenhagen, Alicante, Lissabon en Barcelona. De vliegmaatschappij heeft te weinig vliegtuigen, onder meer door stormschade. Twee tot 3000 vakantiegangers zijn de dupe. Het is niet voor het eerst dat Transavia vluchten moet schrappen. Het weer blijft droog vanmiddag met af en toe zon, maximaal 15 graden. Vanavond koelt het af en kunnen er buien vallen, dan maximaal 9 graden.